4 uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Drie zwembadmedewerkers zijn veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur. Volgens de rechtbank in Utrecht hebben ze schuld aan de verdrinking van een meisje van 9 in Renen. Twee leerkrachten die erbij waren zijn vrijgesproken. Het meisje uit Syrië was nog maar kort in Nederland. Ze kon niet zwemmen. Toch werd ze na afloop van de les alleen gelaten. Het kind belandde in het diepe bad en verdronk. Het Openbaar Ministerie had tegen alle vijf een taakstraf geëist van 120 uur... omdat ze niet hadden afgesproken wie toezicht hield. De gemeente Den Haag trekt de handen af van ADO. Volgens de gemeente is er geen sprake van een gezonde bedrijfscultuur bij de voetbalclub. Daarom is het prioriteitsaandeel van de club teruggegeven. De gemeente heeft grote bezwaren tegen de begroting die door de ADO-directie bij de KNVB is ingediend, zonder goedkeuring van de gemeente. Die zegt dat de club verplichtingen wil aangaan die onvoldoende zijn gedekt. Het RIVM gaat onderzoeken waarom steeds minder ouders hun kinderen laten inenten. Het aantal gevaccineerde kinderen is voor het derde jaar op rij licht gedaald. Het zijn vaccinaties tegen onder meer difterie, kinkoest, tetanus, polio en mazelen. Als er nog meer kinderen niet worden ingeënt, stijgt vooral de kans op een uitbraak van mazelen. De eigenaar van vakantiepark Fort Oranje in Rijsbergen wil op 3 juli sluiten. Dat is een maand eerder dan de gemeente had bepaald. Tot vandaag verzette de eigenaar zich tegen de voorgenomen sluiting, maar die strijd staakt hij nu. Openhouden kost te veel geld. Bewoners van Fort Oranje hebben vanochtend bij de gemeente Zundert nogmaals hun woede geuit over de sluiting. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal kan een pittige bui vallen, mogelijk met onweer. Het is tropisch warm met maximaal van 26 graden aan de kust tot plaatselijk 35 in het zuiden. Morgen is het met een graad of 25 een stuk koeler. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. Het is al druk op de wegen in de Randstad. Deze files springen eruit. De A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en de afrit Geldermalsen. 3 kilometer na een ongeluk. En verderop bij Knoop het Empel nog eens 14. Daar is de rechterrijstrook nog dicht. Op de A4 Den Haag eh, naar Rotterdam bij Delft, 2 kilometer. Ze zijn aan het doseren vanwege een kapotte vrachtwagen in de keteltunnel een stukje verderop. Het is verstandig om voorlopig de A13 te pakken. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Westpoort en de aansluiting met de A10, 4 kilometer. De A13 Den Haag Rotterdam tussen het Prins Klausplein en Delft-Zuid al 8.